Mark Visser met het NOS Journaal. De waarschuwing voor gegeven voor delen van Flevoland, Overijssel en Gelderland. Ook in Noord-Holland en Utrecht kan het plaatselijk glad zijn. Daar geldt code geel. Code oranje gold al voor het noorden van het land. Daar waren vanavond door de IJssel verschillende ongelukken. Op de A7 tussen Heerenveen en Groningen reed het verkeer over een lengte van 30 kilometer stapvoets. De Britse premier Cameron laat zijn ministers vrij om te bepalen wat ze vinden van een mogelijk vertrek van het land uit de Europese Unie. Cameron zegt dat de Britse regering voor het referendum over een brexit met een eigen stemadvies zal komen. De ministers hebben de individuele vrijheid om een afwijkende en persoonlijke mening te hebben. Van een aantal ministers wordt verwacht dat ze voor een vertrek zijn, terwijl Cameron waarschijnlijk campagne zal voeren om in de EU te blijven. Als de premier had vastgehouden aan een gemeenschappelijk regeringsstandpunt... was hij gedwongen om ministers met een afwijkende mening te ontslaan. In Griekenland hebben enkele Israëlische passagiers een vliegtuig naar Tel Aviv tegengehouden... omdat ze bang waren voor twee Arabieren in hun toestel. Israëlische media melden dat verschillende Joodse passagiers... het opstijgen van het vliegtuig verhinderden door in het gangpad te gaan staan... Uiteindelijk besloten de twee Arabische Israëliërs om uit te stappen... in ruil voor financiële compensatie en een hotelovernachting. De Griekse luchtvaartmaatschappij heeft zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken. Het wereldslot in het noorden en oosten dus ijzel en soms ook lichte sneeuw. In de rest van het land valt er motregen. Het koelt vannacht af tot min 6 in Groningen en plus 5 in Zeeland morgenochtend. Dan trekt de neerslag weg.